Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er is akkoord over de lonen voor mensen in de publieke sector. Het kabinet en een meerderheid van de vakbonden zijn het eens geworden. De afspraken gelden voor 600.000 mensen. Politieagenten, onderwijzers, militairen, medewerkers van de rechterlijke macht en rijksambtenaren. Ze krijgen iets meer dan 5% meer loon en een eenmalige uitkering. Die is bedoeld als tegemoetkoming voor de jaren dat het loon niet is gestegen. Komende twee jaar wordt er in Nederland niet naar schaliegas geboord. Dat heeft het kabinet besloten. Verder wordt er de komende vijf jaar geen schaliegas opgespoord. Vergunningen die daarvoor waren verleend worden niet verlengd. Het kabinet besluit eind dit jaar of schaliegaswinning in de verre toekomst nog een optie is in Nederland. Eerder dit jaar bleek dat regeringspartij PvdA elke vorm van schaliegaswinning afwijst. Daarnaast is bijna driekwart van de gemeenten tegen proefboringen. De Egyptische acteur Omar Sharif is overleden. Sharif was vooral bekend van zijn rollen in Lawrence of Arabia en Dr. Zhivago, waarvoor hij een Golden Globe kreeg. Hij begon in de jaren 50 met acteren in Egypte en werd snel beroemd, waardoor de westerse filmindustrie hem ook in de gaten kreeg. Verder was Sharif ook een van de bekendste bridge-spelers van de wereld. Vorig jaar werd bekend dat hij aan Alzheimer leed. Omar Sharif is 83 jaar geworden. En de zevende etappe in de Tour de France is gewonnen door de Brit Cavendish. Hij was de snelste in de massasprint. Het was een 26e etappezege in de Tour. In de rit naar Fougère versloeg hij André Greipel en Peter Sagan. Cavendish hoort bij dezelfde ploeg, Ethics, waar Tony Martin voor reed... die in de gele trui reed en vanmorgen niet is gestart. Het weer vrij zonnig met tot halverwege de avond temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar s ochtends wat wolkenvelden. Het wordt 24 graden op de Wadden tot 29 in Brabant. Zondag wat frisser en wisselvalliger. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A2 Utrecht en Bos. Voor de afrit Evedingen 4. De A2 Utrecht en Bos bij Zalbommel. Vanaf knooppunt Evedingen 15 kilometer. A12 Utrecht Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen. Over 14 kilometer. De rechte rijstrook is dicht na een ongeluk. A13 Den Haag Rotterdam. Voor de afrit Berkel en Rode reis vanaf Prins Klausplein 11 kilometer. Richting Gorkum op de A15 bij Sliedrecht 5. A16 Breda-Rotterdam, voor Rotterdam Centrum 6 kilometer.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba está se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.